Dit is Lieselot Thomassen met het Italiaanse minister Tremonti is vlak voor een vergadering in Brussel terug naar Rome gegaan. Hij wil vanmiddag aanwezig zijn bij een cruciaal debat in Rome. Daar stemt het parlement over de staatsuitgaven van vorig jaar en de economische hervormingen. De vraag is of premier Berlusconi nog voldoende steun heeft voor zijn plannen. Als het parlement de economische hervormingen afwijst volgt een vertrouwensstemming. Egypte weigert het Tweede Kamerlid Raymond de Roon van de PVV een visum te geven. Het land zou boos zijn over bepaalde uitspraken van de Roon. Door de weigering gaat een gepland werkbezoek dit weekend van Kamerleden aan Egypte niet door. In een verklaring zegt de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken dat het parlement zelf gaat over de samenstelling van een delegatie. Als de Roon het land niet in mag, gaan de andere Kamerleden ook niet. De autoriteit Financiële Markten waarschuwt voor beleggingen in vastgoedfondsen die niet aan de beurs zijn genoteerd. De toezichthouder heeft 85 vastgoedfondsen onderzocht en constateert dat 25 daarvan voor leggers als zeer risicovol moeten worden aangemerkt. Naar acht vastgoedfondsen lopen concrete onderzoeken. De AFM houdt verscherpt toezicht op niet beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. De commissie Deetman vindt dat er één herkenbaar meldpunt moet komen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Nu zijn er verschillende meldpunten en is het volgens Deetman nog vaak onduidelijk waar een klacht moet worden ingediend. De commissie bracht vandaag een tweede tussenrapport uit over het misbruik in katholieke instellingen. Deetman wil dat er één bisschop komt die het aanspreekpunt wordt in de kerk over seksueel misbruik. Het weer in het midden en zuiden zon. Het noorden blijft last houden van bewolking. Middagtemperatuur tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst nevel en mist. Morgenmiddag vrijwel overal zon. En het wordt dan 13 graden. Dit was het NOS show Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 Remember Ice T had the power. Ooh, gunshots licking by the hour. We're too short, bumped in every super spot. won't stop, can't stop the ride or die. That's why I put it down for the west side. Didn't take that long ago.